Annette Schut met het NOS Journaal. KLM vliegt voorlopig niet meer naar het Midden-Oosten. Dat is vanwege de geopolitieke situatie, zegt de luchtvaartmaatschappij. Uit voorzorg vliegt KLM niet over Irak, Iran, Israël... en over diverse landen in de golfregio. Vluchten naar Tel Aviv, Dubai, Damam en Riyadh gaan tot nader order niet door. KLM zegt de maatregel te nemen uit eigen beweging... maar wil er verder niets over kwijt. Air France en British Airways annuleerden vanavond ook vluchten naar Dubai. GroenLinks PvdA is toch bereid om voor de zomer akkoorden te sluiten... met het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA. Partijleider Klaver zei dat hij kiest voor verantwoorde oppositie. Klaver stelt wel voorwaarden. Verder afbreken van de verzorgingsstaat gaat GroenLinks PvdA te ver. Amsterdam gaat geen vuurwerkontheffingen uitgeven voor verenigingen in de stad. Vorige week maakte het kabinet bekend dat als er een landelijk vuurwerkverbod ingaat... burgemeesters een ontheffing kunnen geven aan clubs en verenigingen. die mogen dan alsnog in georganiseerd verband vuurwerk afsteken. In gesprek met stadszender AT5 noemt de Amsterdamse burgemeester Halsema dat voorstel ongelooflijk halfslachtig als de voorwaarde is dat je een vereniging moet zijn, ja, dan kan ik eigenlijk wel voorspellen hoeveel extra verenigingen wij in Amsterdam eh, zullen krijgen. En volgens mij betekent het dat bijna in elke straat eh, vervolgens vuurwerk kan zijn. Amsterdam geldt al sinds 2021 een verbod, maar niet veel Amsterdammers houden zich daaraan. In het noordoosten van Friesland is een koe besmet geraakt met vogelgriep. De koe was ziek en in de melk zijn antistoffen gevonden, zegt het ministerie van Landbouw. Het is voor zover bekend de eerste koe in Europa die vogelgriep had. Het weer, vanavond lichte regen of motregen. Vannacht vooral in het noorden en oosten gladheid door ijzel.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 There's poison in my blood. I wanna be owning every piece of you. No, I should be running. You put me up in chains. I had it coming every time my head says I should be leaving, but my heart don't want me to go. You play me hard and cold like a fever, and my love runs out of control, out of control, out of control. time my head says I should believe in But my heart don't want me to go You play me hard and cool like a fever And my love runs out of control Out of control out of control control stargazing out to the sea to feel something deeper.